Daarbij zijn zeker 10 doden gevallen. De gevechten braken uit nadat Karen-strijders openbare gebouwen hadden bezet. Het Karen-volk is een etnische minderheid die al tientallen jaren naar autonomie streeft... Zondag werden in Birma voor het eerst in 20 jaar verkiezingen gehouden, maar die zijn niet eerlijk en vrij verlopen. Zo krijgt het leger een kwart van de zetels en mochten niet alle partijen meedoen. Vermoedelijk zijn de Karen uit frustratie daarover de straat op gegaan. De vluchtelingen uit Birma worden in Thailand in een legerkamp opgevangen. Bij de Duitse plaats Gorlebe is de politie in actie gekomen tegen demonstranten die de opslagplaats voor kernafval daar blokkeren. Om ongeveer kwart over drie kregen de demonstranten een laatste waarschuwing om te vertrekken. Duizenden politieagenten zijn ingeschakeld om de weg vrij te maken voor het transport van radioactief afval naar de opslagplaats van Gorleben. Het afval werd gisteravond bij het treinstation van Dannenberg overgeladen op vrachtwagens. Van Dannenberg naar de opslagplaats is het nog zo'n 20 kilometer. Op de route bevinden zich duizenden demonstranten die tegen de opslag van kernafval zijn. Ze denken dat de opslag niet veilig is en schade kan toebrengen aan het milieu. De communistische partij van Cuba organiseert voor het eerst in 13 jaar een congres. In april wordt gepraat over oplossingen voor de economische problemen in het land. Dat heeft de Cubaanse president Raúl Castro gezegd. Op het congres worden traditiegetrouw grote politieke veranderingen aangekondigd. Het is de bedoeling dat het elke vijf jaar wordt gehouden, maar het werd meerdere keren uitgesteld. Waarom werd niet duidelijk gemaakt. Het weer in het midden en zuiden is het bewolkt en valt er regen. Er staat een stevige oostelijke wind.